uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De burgemeesters van Breda en Tilburg zijn blij met het besluit van het Veiligheidsberaad... om lokaal te kunnen experimenteren met coronamaatregelen. Burgemeester De Pla van Breda wil al langer lokale maatregelen kunnen nemen. Onder meer omdat zijn stad dicht tegen coronabrandhaard Antwerpen aan ligt. Het Veiligheidsberaad kondigde gisteravond aan dat lokale experimenten met coronamaatregelen mogelijk worden. In Amsterdam is vannacht geschoten op een sporthal in het stadsdeel Nieuw-West. Twee verdachten zijn gevlucht op een scooter, meldt de politie. Er zijn geen gewonden. Gisternacht werd een hotel aan de Spuistraat in het centrum onder vuur genomen. Er zaten meerdere kogelgaten in de deur. Ook hier raakte niemand gewond. In Marokko heeft de koning gratie verleend aan ruim 1400 gevangenen. Dat deed hij vanwege het troonfeest. Onder de vrijgelaten gevangenen zijn ook enkele tientallen activisten... die in 2016 en 2017 meededen aan demonstraties in het Rifgebied... tegen de slechte levensomstandigheden. Voor de kust van Suriname is voor de derde keer dit jaar een grote olievondst gedaan. Volgens De Ware Tijd sprak de topman van de Amerikaanse oliemaatschappij Apache... van de beste bron die tot nu toe is aangeboord. De vondst wordt gezien als een grote opsteker voor Suriname... en voor de pas aangetreden regering Santokki. Het kan internationale bedrijven het vertrouwen geven om in Suriname te investeren. Amnesty International vraagt aandacht voor de bijna 2000 Jezidi-kinderen... die na hun ontvoering door IS terugkeerden naar hun familie. De kinderen zijn lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd, concludeert Amnesty. In 2014 vielen EIS-terroristen de Iraakse stad Sinjar binnen... waarna honderdduizenden Jezidis de bergen in vluchten. De slachtoffers zouden zich snel in andere landen moeten kunnen vestigen, zei Amnesty. Het weer droog en flink wat zon in de noordelijke helft van het land vanmiddag stapelwolken en 23 tot 27 graden.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 Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos somos canas. Baila, baila, baila, baila, música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. No me sale de tu traje, la trajo panticito pa' que el nene no atrape es lo que ella cree que ya se sabe.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 Cause you're the only one I love and you can't change that. You're the one I You're the only one I need and you can't change that. I need a in fact And if you don't believe me, here's the proof Ask me if I, and I'll say I I better or for worse.